Dirk Scheringa stond op het punt afgelopen maandag zijn vertrek aan te kondigen als topman van de DSB-bank. Ook directielid Van Goor zou vertrekken. Dat hebben bronnen bij DSB gezegd tegen de NOS. Ging uiteindelijk allemaal niet door, doordat de bank onder curatele werd geplaatst. De Nederlandse bank had vooral moeite met de dubbelrol van Scheringa. Hij is zowel bestuursvoorzitter als groot aandeelhouder. Daardoor had hij in de ogen van de toezichthouder te veel macht. Het plan van president Obama om het Amerikaanse zorgstelsel te hervormen is een stap dichterbij gekomen. Een belangrijke commissie in de Senaat is akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor hervormingen. Alle democraten en één republikeinse senator stemden voor. Obama noemde de uitkomst een cruciale stap, maar hij benadrukte dat er nog een lange weg te gaan is. Ook andere commissies in de Senaat moeten nog over de gezondheidsplannen stemmen. En uiteindelijk wordt het wetsvoorstel aan de voltallige Senaat voorgelegd. Obama wil dat iedere Amerikaan verplicht wordt een ziektekostenverzekering af te sluiten. Nu hebben bijna 50 miljoen Amerikanen geen verzekering. De Republikeinen vrezen dat de plannen leiden tot te veel overheidsbemoeienis en hoge kosten. De Spaanse politie heeft zeker vijf prominente leden opgepakt van Batasuna, de verboden politieke tak van terreurbeweging ETA. Onder de arrestanten is ook de voormalige partijleider van Batasuna, Arnaldo Otegi. Hij was volgens de Spaanse justitie in opdracht van de ETA bezig met het opzetten van een nieuwe partij. Batasuna werd in 2003 verboden vanwege banden met de ETA. In Nederland, België en Noord-Duitsland is gisteravond een meteoor gezien. Kustwacht, politie en KNMI zijn door honderden mensen gebeld. Veel mensen zagen een flits of hoorden een knal. Het is niet waarschijnlijk dat er brokstukken op de grond terecht zijn gekomen. Een meteor is een lichtspoor aan de hemel dat ontstaat als er een brokstuk uit de ruimte op 100 kilometer hoogte met grote snelheid in de atmosfeer terechtkomt.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 I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd You Go? I miss you so. have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone.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 J'ai la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais ne pose un répit après les dangers. Mais quand si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voix et j'ai glissé sous le vent.